Mariette Krol met het NOS Journaal. Een fout in het aan de OZB-belasting kost de gemeente Weert zo'n 100.000 euro. In een brief die de gemeente verstuurde aan inwoners en ondernemers... zijn twee tarieven verwisseld, meldt 1 Limburg. Het was een menselijke fout, waardoor woningeigenaren een te hoge aanslag kregen... en gebruikers van een bedrijfspand juist een te lage... Om de fout recht te zetten mag nu iedereen van de gemeente Weert het lage tarief hanteren maar dat kost de gemeente dus wel geld. Een man uit Utrecht moet zes jaar de cel in omdat hij zijn vriendin dwong tot prostitutie. De man bedreigde haar en nam haar geld af. De rechtbank heeft het over een ontluisterende manier van uitbuiting. De man mishandelde de vrouw en liet onder meer zijn naam in haar lies tatoeëren. De vrouw was bang voor hem, onder meer dat hij seksfilmpjes van haar zou verspreiden. Het Italiaanse OM stelt een gerechtelijk onderzoek in naar de brand in een migrantenkamp bij de Italiaanse stad Foggia. Vrijdag kwamen daarbij twee migranten uit Mali om. Politieonderzoekers hebben in het totaal uitgebrande krottenkamp op vier plekken brandhaarden gevonden. Justitie in Italië denkt dat Afrikaanse criminelen erachter zitten. En het Chinese telecombedrijf ZTE heeft een schikking van 1,2 miljard dollar getroffen met de Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf dat mobiele telefoons en netwerkapparatuur verkocht, maakt, maakt, verkocht producten die in VS waren gemaakt aan Iran. Dat mocht niet vanwege sancties tegen Iran. Het Chinese telecombedrijf zou de regels zes jaar lang hebben overtreden. Vanaf vandaag kunnen toeristen weer een kijkje nemen in het Witte Huis. Voor het eerst sinds president Trump er zijn intrek nam, zijn er rondleidingen. De eerste bezoekers kregen ook Trump zelf te zien hij ging even op de foto met een jongen van tien... en verdween daarna in het afgesloten deel van het Witte Huis. Het weer vanavond en vannacht in het oosten plaatselijk mist. Morgen bewolkt, vanuit het westen eerst regen... maar later droog bij een graad of 10. Dit was ZFM, verkeersupdate.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 We luisteren naar een nieuwe aflevering van eh, CFM in de live, deel 2 natuurlijk. Want eh, we zijn al een uurtje bezig met dit gezellige programma. Heeft u verzoekjes? 023-573-0393. We gaan zo meteen bellen met Cornel. Hij is zanger, hij heeft een leuke single uitgebracht... En we proberen Mike Daan al de hele tijd te bereiken. Maar hij neemt niet op. Dus dat kan gebeuren. En er zal wel wat tussen zijn gekomen. En anders we eh, proberen we hem zo meteen nog een keer te bellen. En anders hebben we hem vast wel volgende week met zijn nieuwe single aan de telefoon. Of hier zie je hier in de studio. Want die komt uit hè, eh, deze week. Eh, het singeltje Geluk. En 11 maart is er zijn cd-presentatie bij Olympia in Haarlem. En daar treden diverse artiesten op. En uh, met divers is ook wel heel divers. Want Michael Nobbe uit de show kent u natuurlijk wel. Uh, we hebben uh, in, in, de, in ieder geval heel veel andere artiesten. Ik kwam even niet aan mijn woorden, excuus. we gaan lekker luisteren naar het volgende plaatje die u van mij gaat horen. En nou, nou had ik, heb ik net zijn naam genoemd. Ik ga hem gewoon draaien. Hij is speciaal voor Valerie. Ze is vaste luisteraar en ik weet dat ze luistert. Dus ik ga hem gewoon lekker draaien. Michael Nobbe, met uh, Sterker dan ooit. Denk je echt dat ik op jou zal blijven wachten? Nou, dat zie je mooi verkeerd. Nee, ook ik was niet alleen al die nachten. Ik heb me echt geamuseerd. wij samen in bad. Even nog de vraag van hoe heb jij het vandaag gehad? Dan een lange stilte als we flirten met elkaar. Tot de spanning stijgt naar jouw ondeugende gebaar. Langzaam glijdt mijn hand af en beland zo op je kont sluit jij je ogen, jij gaat bijna door de grond. Zonder veel geluiden bouwen wij zo aan een feest. Tot de climax daar is en we vrijen als een beest. Mijn lieve schat, ik ben een prooi. Te vangen met liefde. Verover mijn lichaam en voel hoe ik jou verwen. Van schat, je bent zo mooi. Verlang naar mij als ik naar jou. Beantwoord mijn liefde. Verblijf me, kom bij me. Omarmen, verwarmen. Voel hoe de hartstocht met ons speelt Als ik je kus en jij me streelt Nat van de emoties, de bevrediging daarbij Jij botst het bad uit en je lacht wat tegen mij. Ik kan het niet geloven, deze droom is veel te kort. Maar lang zal het niet duren voor het weer een feestje wordt. Mijn lieve schat, ik ben een prooi. Te vangen met liefde. zo mooi. met je lichaam en je ziel. Daarom ben ik blij dat jij op deze jongen viel. Als ik iets mocht wensen in de zin van mijn bestaan, wens ik het gegeven dat je nooit van mij zal gaan. de Kroes met uh, Ik ben je prooi hier op CFM eh, Zandvoort. Heeft u ook een verzoekje? dat kan 023-573-0393. En dit eh, verzoekje kwam voor Dirk uit Zandvoort. En Dirk wilde graag horen Love Yourself. Maar dit keer in de Brownie Dutch versie. Nou, natuurlijk gaan we die even draaien, Dirk.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 And I think you should be something I don't wanna hold that. Baby, you should know that. But mama don't like you, and she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know sleeping on my own. Cause if you love Zandvoort van de Brownie Dutch versie. En dat betekent, ja, het was ook een aanvraag uit Jan, van Jan uit Zandvoort. En ehm, ja, ehm, ik denk dat we er maar een dubbelhitje van gaan maken.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 Ja, dat is Love Yourself, de versie van Justin Bieber. En daarvoor hoorde u natuurlijk de versie van Brownie Dutch... tijdens de beste zangers van Nederland, de reggae-versie. Hartstikke leuk allemaal. Eh, wij eh, gaan eh, nog lekker radio maken natuurlijk. Zometeen bellen we met Cornel. Ik denk dat onze grote vriend Mike Danen ehm, niet gaat lukken... want hij neemt gewoon niet zijn telefoon op. En ik denk dat hij er even wat tussen is gekomen. Dus we bellen hem gewoon volgende week. Dus dat is helemaal geen probleem. En ehm, ja... Het is eh, allemaal hier weer gezellig. Wilt u eventueel ook verzoekjes? Dan kan naar 023 573 0393. En nu gaat luisteren met Winter in Zandvoort van Lange Frans. Zie de het uit de duinen Door de vaders bakken struinen Geen hond op het strand Geen kuilen Geen Duitsers in mijn zak Vijf stuivers Maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer Ik pijns en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer En dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen En ze heeft gelijk Het is winter vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.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 Cornel, goedenavond. Een hele goede avond. Goedenavond. <laughs> Leuk dat je even tijd eh, hebt kunnen maken in de uitzending. Ja, natuurlijk. Altijd jullie toch? Ja. Nee. Ik ben, ik ben verleden jaar nog bij jullie geweest. Dus ja, bij mijn collega, bij mijn collega Fred. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, eh, spreek Fred dan wel eens, dus... nou, gezellig. Ja, het was altijd was leuk op de zaterdag. Dus ik had wel haast, want ik moest gauw weer terug eh, richting de kant van Rotterdam op toen. Ja. Want dan zat het een beetje moeilijk op zaterdag natuurlijk. Volgens <laughs> mij moet ik natuurlijk altijd werken. Ja, ja, ja. Nou, nu doen we het gewoon lekker even via de telefoon, dus dat kan ook. Toch allemaal leuk. maar goed. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. hey Cornel, je bent eh, druk aan de weg aan timmeren. Een hoop singles al opgenomen, optredens. Ja, ja lekker. allemaal uh, met steeds grotere podiums eh, en met steeds meer bekendere, bekende Nederlanders erbij. En eh, ja, en, en, en dit, eh, ja, liedjes maken ook. een beetje, proberen een beetje wat anders dan wat, wat iedereen doet eigenlijk. Ja, ik heb jou gezien bij Mike Danen geloof ik, was dat in Haarlem een keer? Klopt dat? Ja, ja, ja, toen, ja, bij tennis. Ja, inderdaad, de tennisclub in Haarlem. Ah, oké, oh, dus, daar was je ook. Ja, daar was ik ook. Ik heb je gezien. Zien optreden in ieder geval. Ja, ja. Vond je het wat? Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Gezellig, leuk feestje, toch? Ja, was leuk. was gezellig. Ja, ja, ja. Ik, jammer, Mike, je had me nog gevraagd voor, eh, voor volgende week. Maar eh, ik ken helaas Ja, Ja, dus op zaterdag. Eh, dus ja, ik ja. heb boekingen staan. Nee, helaas. Een andere keer beter, toch? Ja, ja, dat is zoals het is. ja, wat doe je eraan? Nee. Ik ben blij dat ik werk heb. Zo, <laughs> dat is belangrijk. Er moet brood op de plank. Ja, ja, ik leef er al acht jaar van. Dus, dus ja, dan moet je wel moet wel eh, alles door blijven gaan. Ja, zeker. Want eh, ja, je nieuwe single, hè? Eh, hoe heet die? Ik hou nog steeds van jou. En voor mijn lieve vadertje gemaakt, ja. Ja, dat was mijn tweede vraag. <laughs> ja, oké. Ja, nee, ja, mijn vader is 14 jaar geleden overleden. En dan zou je zeggen, waarom kom je er nou pas mee? En ja, ik wou eigenlijk al, al een paar keer eerder en elke keer kwam het er niet van. Dan kwam, uh, de, dat ik altijd met Frans Entertainment, die doet mijn boeking en mijn management en zo. En, eh, en ik zit bij Frank van Netten al jaren. Ja. En dan is het, ja, dan komt er elke keer schoven we eigenlijk naar een, eh, naar een ander hoekje toe, zeg maar. En dan, uh, dus nou ja. En nu was het eigenlijk zo dat er een special werd opgenomen bij Frank van Etten door Ivo Franklin. Van uh, TV Oranje, die was er toen. En Frank had eigenlijk een dubbele afspraak gemaakt. Met mij ook gelijk. Dus ik was er en, en hun waren er. Dus toen zei Ivo Franklin van, joh, kennen we het gewoon niet koppelen aan elkaar. Want eh, ik wil even zien eh, ook een stukje eh, filmen hoe jij dat doet in de studio. Dus nou ja, ik zat thuis. Dus ik, ik zat gelijk in die special, wat ik trouwens heel gaaf vond. Ja. En zo is eigenlijk het nummertje ook ontstaan. Ja, nou. Dus, dus het was wel heel apart eigenlijk. <laughs> ja. Dus ja, eigenlijk een, het is een, eigenlijk een dubbel nummer voor je. Een ode eigenlijk aan je vader. Nou ja, het is, het is zo... Frans staat er wel op als tekstschrijver en dat is ook wel zo. Alleen ik heb wel met Frank erover gehad dat... Um, Frank heb uiteraard mijn vader niet gekend. En eh, eh, ik wou niet dat, dat hij... Dat, dat, dat hij zomaar iets ging schrijven. Hij kan, mooi, hij kan mooie teksten schrijven. Ja. Maar dan had ik er niet dit gevoel bij gehad als wat ik er nu bij heb. Nee. Dus, dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn verhaal verteld. Hoe mijn vader was. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam, driehoog, achter, straatje. En eh, ja, hij zat altijd voor zijn raam met een borreltje. Het was een hele grote vent, een eh, ruwe borst, blanke pit. Dat komt ook voor in het liedje. Ja, voor het raam met je borrel keek jij altijd over straat. Ja, hij hield ons altijd in de gaten, weet je. Dus het is gewoon echt de werkelijkheid. Dus, eh, en daarom is hij voor mij ook heel puur. En tuurlijk, weet je wel, hebben we hem laten pluggen en zo. Anders bel jij mij ook niet. Maar nee. het, het, het, het allerbelangrijkste was gewoon dat ik een een liedje voor wou hebben over mijn vader, maar wat het wel echt over mijn vader ging. En niet over een vader, zeg maar. Dat nee. iedereen zijn vader had kunnen zijn. Nee. Dus, dus ja, en ik hoor alleen maar positieve berichten. En, eh, en eh, mensen zijn ook blij dat er geen accordeonnetje in zit. Ja, dat het een keertje wat anders is, weet je wel. En eh, het was heel erg, werd er gepraat, omdat erin gepraat wordt. Ja, dat moet je niet doen. En ja, maar waarom moet je altijd maar met de hele meute meegaan? Waarom moet je altijd maar commercieel zijn? Waarom moet je altijd maar een accordeonnetje gebruiken? Waarom mag je niet praten in een liedje als het ringt Nee. Ben het dus mee eh, ja, dus nou ja, mee eens. Dit zijn niet mijn woorden hoor, maar het is eigenlijk meer de, woorden van, alle, van eh, nou ja, bijna alle radiostations en, eh, en van een hoop mensen, ook die in het vak zitten, zo. Die zeggen allemaal van ja, dit, dit hebben we wel gaaf gedaan Frank, weet je wel. kon Cornel, dus ik ben er heel erg trots op ook. Ja. ook mijn vadertje ook. <laughs> ja. Nou, het is helemaal geweldig. Wat is er ook een clip bij gemaakt? Ja, ja, ja, ja. Die is twee weken geleden online gekomen. Die heb uh, die BVD-studio's gemaakt uit Vlaardingen. En eh, dat hebben we, een, eh, toevallig hebben we, ik, ik, kom, ik woon in de hoek van Holland tegenwoordig. En daar woont een man. En die kom ik wel eens tegen in het dorp. En met optredens wel eens, de hele aardige man. Is, is over de 70. En die lijkt een beetje op mijn vader. Dus ik ben de stoute, schoenen aangetrokken en gezegd tegen die meneer... ...joh meneer Tom, eh, u lijkt op mijn vader, ik heb een clip, eh, bla bla bla. En eh, die, speelt in de clip ook, dus dat vond ik wel heel leuk. Ja. Wat een mooi verhaal. ja, nou ja, goed, een mooi verhaal, het is, het is zoals het is. Ja. Weet je, en, en hoe ouder je wordt, ik ben nou 47, maar hoe ouder je wordt, des te meer gaat nadenken over dingen. En des te meer je ook eh, volgens mij je vader, je moeder of allebei je ouders gaat missen, weet je Dus en, ja, dat, eh, ja dit is, dit is gewoon een liedje. En, en ik zeg nogmaals, we hebben hem laten pluggen. Maar we hem niet laten pluggen, had ik er nog net zo blij mee geweest, weet je. Want dit, dit is gewoon mijn nummer, ja. weet je. En dat pakt niemand van me af, want het is mijn tekst, zeg maar. Het is mijn verhaal. Ja. Dus Kijk, en als andere mensen het eigen mee kunnen spiegelen, helemaal tof natuurlijk. Want daar ben ik heel blij mee als ik mensen daar ook mee kan raken. Wat gisteren trouwens gebeurde in, eh, ja, bij Radio Merwede of zoiets, in uh, Sliedrecht was ik. En die vrouw die kon maar niet. Ze zegt, sorry, maar ik ken niet. was de koffiejuffrouw daar. <laughs> Mhm. Ik zeg, dat maakt je niet uit. Dus ik stelde mij voor, ik, hallo, ik zeg, ik ben Frans Bouwer. Toen moest lachen, weet je. Maar, <laughs> en toen eh, <laughs> ging, die man, die zette mijn liedje op, toen ging ze huilen. Ik zeg, oh jee, ik zeg, is het zo vals? <laughs> zegt, mijn vader is eh, volgende week een, een, jaar overleden. En dan kom jij met dat liedje, weet je wel. Ja. Dus ja, dat was wel weer ontroerend ook. Toch ook wel mooi om te zien dat je iemand daarmee kan raken, zeg maar. Heel mooi. Ja, ja. Dus ik ben heel trots eigenlijk op het liedje. <laughs> Nou, ik denk dat je, ik heb het net geluisterd natuurlijk en eh, heel, heel mooi. Ik denk dat je er heel veel mensen mee gaat raken. Als we hem zo meteen gaan draaien op de bank. Oké, ja, nou ja, ik, ik, dat is natuurlijk, weet je, dat is heel mooi, maar het is niet mijn bedoeling geweest. Dat ik, ik vind gewoon een liedje ehm, eh, puur, weet je wel? Dat het echt uit iemands hart en, en ja, het is bij mij gewoon, de eerste paar keer kon ik hem ook hard zingen, weet je. Hij, is zo eh, best wel, eh, ja, hoe zeg je dat, dichtbij mij natuurlijk. Dus ja, maar ja, ik ben heel blij dat mensen het mooi oppakken. En uh, dat vind ik echt zo, ben ik zo trots op dat mensen het waarderen, weet je. Dus ja. Nou, ik zou zeggen, zullen we gaan draaien? Helemaal goed, jongen. Helemaal goed. <laughs> Kondig hem maar aan, zou ik zeggen. Is goed. Nou, dames en heren, eh, mijn laatste, mijn laatste nummer. Ik ga nog steeds voor jou. Een ode aan mijn vader. En uh, luisteraars, dank je wel voor het, voor het luisteren. Blijf lekker luisteren. En bedankt voor de tijd. Graag gedaan. Bedankt. Is goed, jongen. Fijne avond allemaal. Jij ook. Hoi, hoi. Oké, okay. doei, doei, doei, doei. Met je borrel keek jij altijd over straat. Je hield ons heel goed in de gaten. We waren jou echt alles waard. Jij vocht altijd voor onze toekomst. Zorgde voor een warm nest. En alles wat je mij vertelt, dat zag ik als een wijze les. Ik wil je zo graag nog bedanken, zeggen dat ik van je hou. Nog één keer samen ruzie maken, of lopen door de kou. Man, wat hou ik van jou? jou. En dat besef ik alsmaar weer. Ja, jij was mij altijd trouw en ik weet, dat krijg ik nu nooit meer. Mijn grote voorbeeld, dat was jij. En wat keek ik tegen je op? Een ruwe polster, blanke pit. Kijk naar je zoon, hoe die hier nu zit. Ik heb alles aan jou te danken, maar weet dat ik jou nog steeds aanbid. Weet je nog, pa? Toen je me meenam om te werken. S'morgens vroeg, voor dag en dauw. Ja, ben nog steeds heel blij mee. Maar ook dat je me normen en waarden hebt bijgebracht. En weet je, pa? Ik mis je, man. Met heel mijn hart. Gaat de tijd snel. Ik hou van jou. En dat besef ik als mijn weer. Ja, jij was mij altijd trouw. En ik weet, dat krijg ik nu nooit was jij en wat keek ik tegen je op. Een ruwe een blanke pit. Kijk naar mezelf hoe ik hier zit. Nu sta ik ook voor het raam, maar zie jou niet meer staan. Ik hou van jou en dat besef ik als alsmaar weer. Jij was mij altijd trouw. Maar die tijd, die tijd die komt niet meer. Bedankt, pa. Wauw, wat mooi. Cornel hier op CFM Zandvoort. Want ik hou nog steeds van jou. Wat een mooi nummer. En eh, wat mag hij trots zijn op het resultaat. Um, dames en heren, ja, we, ik, eh, we gaan een klein eh, kwartiertje eerder stoppen. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week eh, hebben we weer een heel erg gezellig programma. Ik zal even kijken of ik snel voor mijn heb wie we hebben. Nee, dat gaat denk ik niet lukken. Kijk op onze Facebook, www.facebook.com slash zfm in de avond live... om te kijken wie we in de uitzending hebben. Ik hoop in ieder geval Mike Dane te gast te hebben in de studio... of aan de telefoon over zijn nieuwe single Geluk. Volgende week is zijn single eh, presentatie, of komende zaterdag bedoel ik... is zijn single presentatie bij Olympia in Haarlem. Ehm, zijn single Geluk komt uit met vele artiesten... waaronder Michael Nobba, maar ook onze Zandvoortse Goldie Kedder. En eh, we hebben Dennis van Veen eh, die daar optreedt... en nog vele andere artiesten... Nobe natuurlijk. En eh, Emiel Baars, die we ook wel eens hier in de uitzending hebben gehad. En eh, ook een paar mensen van Bloed, Zweet en Tranen, het televisieprogramma. Dus heb je interesse erin, ga dan gewoon eventjes naar eh, Mike Danen's Facebookpagina... en kijk daar voor meer informatie. Of kom gewoon vanaf vier uur bij Olympia in Haarlem. dat is het oude Type gebouw. En kom daar gewoon gezellig langs en geniet van alle optredens. In ieder geval tot één uur feest met een geweldige afterparty. Dus dat moet helemaal eh, goed eh, komen. Dit is in ieder geval nog steeds ZFM eh, in de avond live. En ja, wij we gaan er gewoon een... We gaan u bedanken voor het luisteren. En ik zeg tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai. En wij sluiten af met de versie van Willeke Alberti. Mag ik dan bij jou? Bij mij tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Bedankt voor het luisteren. Ik eh, vond het weer gezellig. Doei doei!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 Kan wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou. En als de avond valt en het is mij te donker mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom, wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. dan bang ben, mag ik dan burning. I think I got you, babe.